Uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft er weer twee medailles bij. Een zilveren en een bronzen. Zowel de roeisters Keizer en Paulus als zwemmer Kamminga leken goud te grijpen... maar werden op het allerlaatste moment ingehaald. Het roeiduo moest na een fotofinish genoegen nemen met brons. Kamminga greep zilver. In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. Ander Nederlands succes op de Olympische Spelen. De handbalsters zijn door naar de kwartfinales. Ze wonnen de derde groepswedstrijd van Angola met 37-28. Femke Heemskerk zwom haar snelste tijd in zes jaar op de 100 meter slag. Zij is daardoor door naar de finale. En alle Nederlandse BMX'ers hebben zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales. De knie van Kimman heeft het dus gehouden. Afgelopen maandag botste hij tijdens een training hard op een official die op de baan zat. Het containerschip de Given is net aangekomen in Rotterdam. Ruim vier maanden later dan gepland. Het schip blokkeerde in maart zes dagen lang het Suezkanaal in Egypte. Honderden schepen konden er niet langs. Toen het eenmaal was losgetrokken volgde een lange juridische strijd over schadevergoeding. Op 7 juli mocht de Evergiven verder varen, waarschijnlijk na betaling van honderden miljoenen euro's. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat om onder meer Google, Facebook en Netflix. En ook de luchtvaartmaatschappijen Delta en United willen van nieuwe medewerkers een vaccinatiebewijs zien. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. De ventilatieregels in de horeca heeft het demissionaire kabinet op een onverantwoorde manier versoepeld. Dat schrijft NRC. Door een wetswijziging in de drank- en horecawet hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen, maar nog maar ongeveer één keer per uur. Deskundigen vinden het onbegrijpelijk dat die eisen midden in de coronacrisis omlaag gingen.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 In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. Het containerschip de Ever Given is net aangekomen in Rotterdam. Het schip blokkeerde in maart zes dagen lang het Suezkanaal in Egypte. Nu is het beroemde schip in Rotterdam en kunnen de containers met daarin onder meer zonnepanelen, meubels en motoren eindelijk gelost worden. En meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat om onder meer Google, Facebook en Netflix. Het weer vandaag vrij zonnig. Op de meeste plekken blijft het droog.